Drie uur. moet met het RWS Journaal. Een Britse man is in Syrië om het leven gekomen... terwijl hij met Koerdische troepen vocht tegen een islamitische staat. Britse media melden dat de 22-jarige Dean Evans... werd gedood bij een offensief op een stad in het noorden van Syrië. Evans was een van de vele buitenlandse vrijwilligers... die zich hebben aangesloten bij Koerdische strijders. Zijn vader bracht het nieuws van zijn dood naar buiten... Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken wil niets kwijt over de dood van de man... maar benadrukt wel dat iedereen wordt afgeraden om naar Syrië te gaan. Noord-Korea heeft opnieuw een raket afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger is die in de zee terechtgekomen. Ondanks bezwaren van de internationale gemeenschap vuurt Pyongyang geregeld raketten af. Alleen vorige maand al twee keer. Landen in de regio maken zich grote zorgen over de rakettesten. Zo schreef Japan gisteren in een rapport dat Noord-Korea mogelijk in staat is om raketkoppen van een nucleaire lading te voorzien. Noord-Korea op zijn beurt is boos over een geavanceerd raketafweersysteem dat de Amerikanen in Zuid-Korea willen plaatsen. De Consumentenbond is blij dat CZ als eerste zorgverzekeraar de tarieven van ziekenhuizen heeft bekendgemaakt. Zo kunnen patiënten van tevoren bekijken wat een behandeling gaat kosten en hoe de prijs zich verhoudt tot andere ziekenhuizen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is ook voor transparantie, maar wijst wel op de risico's. De vereniging is bang dat zorg duurder wordt door prijsopdrijving. Een van de grote bosbranden in de Amerikaanse staat Californië is ontstaan door een illegaal kampvuur in een natuurpark. De brand rond Big Sur aan de Californische kust heeft al een gebied van 170 vierkante kilometer in de as gelegd en is nog niet onder controle. Tientallen huizen zijn verwoest.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 van Zandvoort, op 106.9 FM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 internet. www.zfmzandvoort.nl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 I not get tomorrow night, darling.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 more time for I go. Higher powers taking hold.